Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linden en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die Van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend... terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. Oud-president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een infectie. Wat precies is niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om corona. De 75-jarige Clinton zou al aan de beterende hand zijn. Via zijn woordvoerder bedankt hij het ziekenhuispersoneel in de stad Orange voor de goede zorg. Clinton was president van 1992 tot 2000. In 2004 en 2010 werd hij aan zijn hart geopereerd. GroenLinks-politicus Bart Snels vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij kan zich niet vinden in de nauwe samenwerking van GroenLinks met de PvdA. Hij spreekt van kiezersbedrog, omdat de kiezers op afzonderlijke partijen hebben gestemd. Snels vindt verder dat GroenLinks door vast te houden aan de PvdA... kans op regeringsdeelname heeft verspeeld. Snels zat 4,5 jaar in de Kamer en was de financieel woordvoerder van de GroenLinks-fractie. De documentaire serie De Kinderen van Ruiner Wold heeft de Gouden Televisiering gewonnen. De prijs werd gisteravond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint. De televisier Ster voor beste presentator ging naar André van Duin... die voor beste presentatrice naar Nicky de Jager.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 Ooh, and I love you right. saw you ZFM Zandvoort. ripping up my boots, I'm going back to my roots, to the place of my birth. Back down to the earth. I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots, going back to my toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg.